Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met het coronavirus op het cruiseschip... dat in de Japanse stad Yokohama ligt, is opgelopen tot 20. Gisteren waren dat er nog 10. De 3700 opvarenden zitten sinds het weekend in quarantaine op het schip... nadat een eerdere passagier met het virus besmet was geraakt. Onder de passagiers zijn ook drie Nederlanders. Wereldwijd zijn er nu ruim 28.000 besmettingen... Inmiddels zijn 563 mensen aan het coronavirus overleden. De WHO heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om 675 miljoen dollar te investeren om verspreiding van het virus tegen te gaan. De boeren van de Farmers Defence Force bieden volgens het landbouwcollectief alsnog excuses aan voor een verklaring die gisteren werd uitgegeven. Daarin haalde de groep uit naar vleesbazen en zuivelbobo's die als Judas de sector verraden. Premier Rutte en landbouwminister Schouten wilden daarna niet verder praten met het collectief. Schouten wil pas weer overleggen als ze de excuses zelf heeft gehoord. Nederland wil niet meer gaan betalen aan de EU. Dat heeft premier Rutte EU-voorzitter Michel laten weten. Een aantal landen wil meer geld, maar met enkele andere landen pleit Nederland juist voor bezuinigen. Bovendien heeft Nederland volgens Rutte al extra moeten bijdragen vanwege de migratie... en is de brexit ook een tegenvaller voor de schatkist in Den Haag. Filmacteur Kirk Douglas is overleden. Dat heeft zijn zoon en acteur Michael bekendgemaakt. Douglas werd vooral bekend door zijn rollen in Spartacus en Paths of Glory van Stanley Kubrick. In 1996 kreeg hij een Oscar voor zijn hele oeuvre. Kirk Douglas was een van de laatste nog levende acteurs van het klassieke Hollywood-tijdperk. Hij werd 103 jaar. Het weer vannacht in het noorden bewolking, daar blijft het boven nul.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 I pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day, Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. hold it And go ahead, you flip and get higher Girl, I love how you hold it I put my hand there Hold it, I'ma be that rider I'ma be that I'ma be that I'ma that Everybody, down for the one I love right now. We never looked better. Forget our friends, girl, I love it when we chill together. Ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one.